I'm not here to declare that we've won, but I am here to report when the count is finished, we believe we will be the winners. Biden speechte nadat Trump aankondigde dat hij in drie staten naar de rechter stapt... omdat hij wil dat de stemmen opnieuw geteld gaan worden. Hij gaat uit van fraude door alle stemmen per post, maar daar is geen bewijs voor, zegt correspondent Lucas Waagmeester. Hij wil echt daar inbreken in het telproces. Dus er zijn best wel grote stappen zo even nog op het einde van deze dag. Eh, het was weer een lange dag, er wordt nog steeds geteld en ja, we weten het dus nog steeds niet. Een reminder, je mag nu nog maar met maximaal twee mensen over straat. En vanaf morgen zijn allerlei gebouwen en plekken voor twee weken dicht. De Tweede Kamer had vanavond veel kritiek op de sluitingen. Ze vinden het raar dat drukke winkels open mogen blijven... maar bibliotheken en buurthuizen dicht moeten. Toch houdt het kabinet voet bij stuk. Er is zes jaar cel geëist tegen een man die 12,5 miljoen euro in zijn appartement in Eindhoven had liggen. Het was verstopt in een verborgen ruimte. De man zegt dat hij van niks wist en dat hij er gratis mocht wonen omdat hij dakloos was. Maar hij mocht alleen weg als iemand hem kwam aflossen. Het OM denkt daarom dat hij het fortuin moest bewaken. En waarom alleen hout gebruiken als het ook anders kan? Dat dacht een ontwerper uit Gelderland. Hij maakt meubelen waarin bijzondere materialen zijn verwerkt, want hij wil dat die duurzamer zijn. Zo is hij nu bezig met een kast die onder meer bestaat uit zetmeel en een plant. Dit is een plaat die is gemaakt van eh, aardappelzetmeel met uh, lisdodden. Eh, je hebt ze ook met gras en je hebt ze zelfs met mosselen. De ontwerper heeft ook nog een milieuvriendelijke thuisklustip. Gebruik zoveel mogelijk schroeven in plaats van lijm. Dan kan je het meubel weer makkelijk uit elkaar halen als je er klaar mee bent. En kunnen de onderdelen weer opnieuw gebruikt worden. En dan nog het weer. Het koelt nu snel af. Vannacht is er kans op mist en kan het plaatselijk licht vriezen.